aan het veroorzaken van het ongeval. Of ze opzet had gehad of een groot risico had genomen. En de rechtbank heeft gezegd nee, daar spreken we mevrouw van vrij. Bij de val brak de oud-minister meerdere botten. Ook lag hij drie dagen in coma. Het Openbaar Ministerie wilde dat de vrouw 240 uur taakstraf kreeg. Maar daar gaat de rechter dus niet in mee. Sander Dekker baalt van de uitspraak. Het OM moet nu bepalen of ze in hoger beroep gaan. Er is meer bekend over de man die vorige week in de Duitse stad Mannheim om zich heen stak met een mes. Volgens de Duitse minister van Justitie had de man radicaal-islamitische gedachten. Hij stak om zich heen tijdens een anti-islam bijeenkomst. Meerdere mensen raakten gewond. Ook een agent van 29. Hij overleed later. FC Volendam heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis moet ervoor zorgen dat de club na volgend seizoen weer terug in de eredivisie komt. De afgelopen seizoenen was Kruis nog trainer bij VVV Venlo. Hij is voor Volendam geen onbekende, want zo'n 12 jaar geleden speelde hij er zelf. En ook zijn vader was er ooit trainer. En misschien heb je al wel eens nagedacht over de eindstand Nederland-Polen of Italië-Albanië. Nog anderhalve week en dan begint het voetbaltoernooi in Duitsland. En we hadden al eens een octopus die uitslagen voorspelt en een struisvogel. Maar dit jaar proberen ze het in Duitsland met bacteriën. Wir haben viel mehr kolonien im schottischen 16er als in ähm, im deutschen. Ja, in een klein petrischaaltje hebben ze een voetbalveld nagemaakt. De kant waar de meeste bacteriën groeien wordt volgens de onderzoekers het meest gescoord. En zo gaat Duitsland van Schotland winnen, denken ze. Dan nog het weer. Halverwege de avond trekken er vanuit het westen wat buitjes over. Morgenochtend eerst in het zuidoosten wat regen. Daarna overal droog. En meer kans op zon ook. En het wordt 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er onder meer op de A9... want er is een ongeluk gebeurd van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen heb je daardoor 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het druk op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend door de werkzaamheden. Daar heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is de vertraging ook 10 minuten... tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. En het rijdt langzaam op de A10, de ring van Amsterdam. Onder meer bij Amsterdam over Amstel, daar is de vertraging ook 10 minuten.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 Dat hebben milieuorganisaties afgedwongen bij de Raad van State. De vergunning is tijdelijk ingetrokken. Er zijn drie nieuwe verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de dood van Mike Venema. De man van 53 woonde op Curaçao en verdween in 2018. Een jaar later werd hij doodgevonden in de Caribische Zee. Een vrouw uit Emmeloord, van wie de baby vorig jaar werd doodgebeten door een hond, wordt daarvoor vervolgd. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van dood door schuld. Het weer, van west naar oost vallen buien.